So my brew will give me answers. The symbiont speaks with me. To honor the ancestors. radiant eyes. Ik staarde diep in haar ogen, in de schemer bij kaarslicht. Zij zag in zijn ogen wat verborgen bleef achter vergebleekte sluiers. Verschenen al de vrouwen, verloren uit een ver verleden. Tranen bij het weerzien van de female principal, zag hen terug stadium